van Kam met het CNRS Journaal. Een krappe meerderheid van de Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet... om in de toekomst een eigen bijdrage te gaan vragen voor coronatoegangstesten. De Kamer wil wel dat er een regeling wordt gecreëerd voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren... is het redelijk om een eigen bijdrage te vragen, zei demissionair minister De Jonge. Hij hoopt dat de maatregel een extra stimulans vormt voor mensen... om zich alsnog te laten vaccineren. Maar van dwang of drang wil de minister niet spreken. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een vaccinatiebewijs... een negatieve test of een verklaring dat iemand corona heeft gehad. Het vliegtuig met 35 Nederlanders die zijn geëvacueerd uit Kabul... is een paar uur later dan verwacht geland op Schiphol. De Nederlanders vlogen eerder vandaag vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Tbilisi in Georgië. In het toestel zaten ook 16 Belgen, twee Duitsers en twee Britten. Voor hen is in Amsterdam een slaapplaats beschikbaar. Verder is er medische en psychische hulp voor evacuees die dat nodig hebben. Morgen staan meer evacuatievluchten gepland, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar om hoeveel vluchten het gaat, is niet bekend. Een nieuw Nederlands ambassadeteam is aangekomen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat team bestaat uit ambassadeur Weigers, een consulair noodteam en 62 militairen die voor de beveiliging moeten zorgen. Het team gaat op de luchthaven verder met het mogelijk maken van evacuaties, meldt Buitenlandse Zaken. Het team vervangt de medewerkers die zondag van hun bed werden gelicht en door de Amerikanen naar het vliegveld werden gebracht. Daardoor trof Afghaans ambassadepersoneel zondag een lege ambassade aan. De inzamelingsactie van Omroep Max voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg... heeft ruim 2 miljoen euro opgebracht. Max maakte vanavond drie live-uitzendingen vanuit Valkenburg. De eindstand werd bekendgemaakt in de talkshow Op 1. Het weer, veel bewolking en geleidelijk wordt het overal droog. Vannacht vooral in het noorden wat buien en het koelt af tot 15 graden. Ook morgen blijft het bewolkt met buien. Dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. Net als dansen, net als dansen Alsof de morgen niet bestaat Samen dansen, nachten dansen Tot je wereld open gaat We hebben te lang stilgezeten Ik voel je angst om op te staan mooiste leven. Dus heel veel fout kan er niet gaan.